Door negens met het NOS-journaal. Zeven Amsterdammers zijn opgepakt voor de diefstal en heling van bijna 20 45 kilometer wagentjes. De wagentjes werden op verschillende plekken in de hoofdstad teruggevonden. Het onderzoek naar de diefstal van de Kantas begon dit jaar... nadat meerdere keren aangifte was gedaan van verdwenen wagentjes. Vaak waren de slachtoffers kwetsbare ouderen... die erg afhankelijk waren van de autootjes. De politie is druk bezig om alle 45 kilometer wagens terug te brengen... naar de rechtmatige eigenaar. Middelbare schoolleraren krijgen meer salaris. De docenten en onderwijsondersteuners krijgen in twee stappen een loonsverhoging van 4,5 procent, zoals afgesproken in de nieuwe CAO. En ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1 procent en staan docenten vanaf volgend jaar één lesuur per week minder voor de klas. Onderwijsvakbond AOB is tevreden met de afspraken, maar noemt het wel een eerste stap. De AOB eist van de politiek meer geld om de werkdruk te verlagen en het onderwijs te verbeteren. De fracties van de Duitse regeringspartijen, CDU en CSU, zijn afzonderlijk bijeengekomen voor overleg over het asielbeleid. De partijen liggen al tijden overhoop met elkaar over het toelatingsbeleid voor migranten. De CSU van minister Seehofer wil mensen die in andere EU-landen zijn geregistreerd bij de grens kunnen weigeren. De CDU van bondskanselier Merkel is bereid tot een compromis. Die partij wil alleen asielzoekers weigeren van wie een eerdere aanvraag in Duitsland is afgewezen. De vraag is of de CSU akkoord gaat met dit voorstel. De Tweede Kamer is onaangenaam verrast over de ICT-problemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eerder bleek dat de invoering van een nieuw computersysteem bij de NVWA bijna 60 miljoen euro meer kost dan gedacht en bijna twee jaar langer duurt dan gepland. CDA noemt het een bizarre overschrijding. Volgens de VVD heeft de NVWA de boel duidelijk niet onder controle. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het gaat licht regenen, stevig waaien bij 17 tot 22 graden. Morgen is het iets warmer, tot 23 graden in het binnenland. Blijft wel droog en de zon schijnt dan geregeld.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 Omdat de PC waarop we hier werken... die is uh, caduc. En voordat ik opgestart ben... <laughs> dat duurt altijd wel even. we gaan dus even een andere muziekje draaien... dan wat u gewend bent. En dan hopen we dat het zo snel mogelijk weer verholpen is... Sorry voor dit, maar eh, het is niet anders. Momentje graag. het is toch gelukt, hè? Het is gewoon gelukt. We hebben een eh, aansluiting gevonden. En die werkt gewoon. En je hoort als eerste Baby What You Want Me To Do van de Brainbox. En eh, daarna gaan we meteen draaien de Four Tops. En Reach Out, I'll Be There. 1966 waren dit The eh, Four Tops en Reach Out, I'll Be There. En we begonnen, zoals ik al eerder meldde, met Brainbox... met Baby What You Want Me To Do.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 Robin and The Promise You Made. Eh, we zijn helemaal niet toegekomen aan het eh, normale begin. Dit is Matchbox op de 14e juni 2018. De vierde jaargang en aflevering 237. Te beluisteren op de kabel via 104.5. In de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dat kan via het internet. Tik je even in zfm-liggend-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Eh, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben vier nieuwe binnenkomers van 40 naar 35... En we beginnen met nummer 40. Hier is Cream, Anyone for Tennis. incessant Christmas cheer and Ginger Baker en Jack Bruce. En dat was Cream. Anyone for Tennis op nummer 40. Op 39 vinden we Cilla Black met een van haar minder bekende nummers. Where is Tomorrow? Silent is the night Closing in around me I sit and listen for footsteps on the stair, thinking of the night when your loving found me. I can almost see you. And I remember little things you'd say. If I touch my cheek, it could almost be you. en instrumentaal markeert er helemaal niets aan dit nummer... maar helaas werd het toch geen grote hit voor Cilla Black. Where is Tomorrow op 39. Twee plekjes hoger vinden we Tommy James en de Shondells en Money Money. Nieuw op 37, Tom James en de Dells en Money Money. Dat betekent dat we nog één nieuwe binnenkomer hebben te gaan. En dat is natuurlijk meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is... Eh, de klapper van de week! En die komt binnen op 35 en is van eh, de Ohio Express uit de bubblegum periode. Yummy, yummy, yummy! such a sweet thing, good enough to weep thing, and it's just a To John Mayall en de Bluesbreakers. En als je goed geluisterd hebt, dan heb je natuurlijk eh, de gitaar herkend van Eric Clapton. It Hurts Me Too. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt vandaag van Fleetwood Mac. En dat is niet zonder reden, want 8 juni, verleden week... toen overleed Danny Kerwin, een van de drie solo-gitaristen van Fleetwood Mac... 68 jaar... En hij is de componist van het nummer wat we gaan draaien. De B-kant van Albatross. Uh, Fleetwood Mac, tip van Willem. Hier is de Jigsaw Puzzle, Puzzle Blues. John McVie, Mick Fleetwood en Jeremy Spencer. Dat was de originele Fleetwood Mac. En uh, Danny schreef dit nummer zelf. En dat was, zoals ik al zei, de B-kant van Albatross. Dit was de tip van Willem. gonna You better get yourself together you're gonna be dead. What in the world are thinking of? Laughing in the face of love. What earth you trying to do? It's up to you, yeah, you. karma's gonna get you. Gonna look you in the face. Better get yourself together, darling. John single van John Lennon uit 1970, Instant Karma, We All Shine On. Eh, het is tijd voor een instrumentale en die komt deze keer van die Upsettlers. Zijn we gaan luisteren naar The Return of Django. Komt u maar. 1969, Return of Django van The Upsetters. En van 1969 gaan we naar 1955. Hier zijn The Platters en The Great Pretender. consigo. Normaal wil ik wel eens een naam noemen van een van de leden van de groep... maar dat heb ik eh, bij de Platters opgegeven... want daar zijn ongeveer 900 verschillende samenstellingen bekend.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 Uh, 14 jaar later, nou 13, maar laten we er 13 jaar van maken... hadden we een grote hit voor Steve Harley en Cockney Rebel... Make Me Smile, Come Up and See Me... You've done it all What a ball.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 We gaan naar het jaar 1984, we gaan luisteren naar Madonna... en naar een van haar hele grote hits uit 1984, Like a Virgin. Er komt niet vaak voor dat we Spaanstalige nummers gaan draaien... maar nu is het toch echt een aan de beurt... voor de groep Agua Viva, Poetes Andaluces. que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más. brengt ons cantad alto, oiréis que oyen otros oídos.